Dik met het NOS Journaal. Het Nationaal Historisch Museum in Paleis Soesdijk. Het museum heeft nu geen eigen gebouw. Plannen voor een futuristisch pand in Arnhem sneuvelden vorig jaar. In de Volkskrant pleiten 15 prominente historici vandaag voor Paleis Soesdijk als locatie. Onder hen zijn Herman Pleij, Kees Vasseur en Hans Blom. Ze noemen Soesdijk een monument van de Nederlandse geschiedenis en wijzen op de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De directie van het Nationaal Historisch Museum omarmt dat idee nu. Energiebedrijf EPZ gaat weer kernafval naar Frankrijk vervoeren. Via het spoor wordt materiaal uit de kerncentrale in de Zeeuwse Borstelen naar het Franse La Haak gebracht. De transporten lagen zes jaar stil omdat Frankrijk de regels had aangescherpt. In het verleden waren er geregeld protesten tegen het vervoer van kernafval. Greenpeace vindt het heel gevaarlijk om hoog radioactief afval door Europa te slepen, zoals de organisatie zegt. Het energiebedrijf wil om veiligheidsredenen de exacte data van het transport niet bekendmaken. BMW heeft het beste eerste kwartaal uit zijn geschiedenis behaald. De Duitse auto- en motorfabrikant met de merken BMW, Mini en Rolls-Royce verkocht in de eerste drie maanden bijna 383.000 wagens. Ruim 20% meer dan een jaar eerder. En dat levert het concern een netto winst op van 1,2 miljard euro. Oud-president Bush heeft de uitnodiging van zijn opvolger Obama om samen naar Ground Zero te gaan afgeslagen. Obama praat morgen op de plaats waar de Twin Towers stonden met nabestaanden van 11 september 2001 over de dood van Osama Bin Laden. Maar Bush gaat niet in op de uitnodiging. Hij zegt liever op de achtergrond te blijven. De afwijzing is een tegenvaller voor Obama die de dood van Bin Laden graag wil gebruiken om een beeld van politieke eensgezindheid te creëren. Het weer dan nog vrij zonnig, in het noordoosten bewolkt en wat regen. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken, in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 12 graden op de Wadden en een graad of 16 in Limburg. Morgen is het overal weer volop zonnig en wordt het ongeveer 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur verder tot ruim 20 graden in het weekeinde. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Knoop het Kooimeer en Batuverdorp.